and body and ik klom de ah, ik come de stip. je, jee, en ik kom eens aan, Ze roeren me daar in het gehad, ah, ah, het kind gehad. Ah jee, ah en ik klom aan, Aan, aan, een Haie, En dan komen ze alle weer aan. Aan, aan, aan, aan. Die lullen vrienden trochten gaat. Aan, aan, u trochten gaat. Haie, hajo. En dan gaat. Aan, aan. strip. A, a, en kronenstrip. Haie, hajo. En dan komen ze alle weer aan. A, a, a, a. Ze rollen met daar een jochtensjoe. A, a, en en jochtensjoe. Haie, hajo. En ze rollen met daar een joe. A, a, a.